de wereld zal vergaan. Jouw stem hoor ik als ik eenzaam ben. Vrienden was ik niet gewend, liefde heb ik nooit gekend. Jouw lach, dat ik dit beleven mag, dank de hemel. Nooit gekend, jaren dat ik dit beleven ma, dan droomen woorden dat dat ik jou zag. De tijd staat even stil. Veerman en Schilder, een cd die zij uitbrachten in 1994. En vooral muziek uit een kastje lieten komen. En daar bedoel ik mee dat er niet echte instrumenten gebruikt zijn. Veerman en Schilder, ze hebben de cd zelf helemaal voorgeschreven.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 Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De overheid gaat de controles naar misbruik van studiefinanciering uitbreiden. Sommige studenten zeggen dat ze op zichzelf wonen, terwijl ze in werkelijkheid nog bij hun ouders wonen. Dat levert hen onterecht 171 euro per maand extra studiefinanciering op. Controleurs gaan de komende tijd in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Twente op bezoek bij studenten die als uitwonend geregistreerd staan. De FNV-bonden eisen bij de komende CAO-onderhandelingen minimaal 2% loonsverhoging, iets meer dan de inflatie. Daarnaast willen ze afspraken over werkgelegenheid, flexwerk en arbeidsdeelname door ouderen. Als de werkgevers daar niet op ingaan, kan de looneis oplopen tot 3%, zegt de FNV. Het CNV gaat de CAO-onderhandelingen in met een looneis van minimaal 1,5%. Bij de Russische federale overheid verdwijnen zeker 100.000 banen. Komt neer op zo'n 20% van het totale aantal ambtenaren. Het massa-ontslag moet in de komende jaren een besparing opleveren van bijna 1,1 miljard euro. Het ambtenarenbestand van de federale regering is volgens president Medvedev te log om het bestuur van Rusland te moderniseren. Bij een gaslek in een bedrijfspand in Venlo zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De brandweer had uit voorzorg tientallen mensen geëvacueerd, maar inmiddels is iedereen weer terug. Door de lekkage kwam vanochtend het gevaarlijke gas ethyleenoxide vrij. De brandweer probeerde met een watergordijn te voorkomen dat het gas zich verspreidde. Na metingen is gebleken dat er geen giftige stoffen meer in de lucht hangen. Oud-VVD-leider Voorhoeven heeft zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. Hij is het niet eens met de deelname van de partij aan een regering met gedoogsteun van de PVV. Persoonlijk wil ik daar geen medeverantwoordelijkheid voor nemen, zei Voorhoeven. Voorhoeven was fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en minister van Defensie.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 En dit is ook zo'n prachtig nummer van diezelfde cd. Under the Influence. Maybe you've taken on a different name Tired of playing everybody else's game Maybe you're living in a jealous town. Oh, so tired of rumors going round. What we do under the influence of love. Maybe you'll try out a new set of clothes. Begin to like the things that you hated the most. There ain't no rule, there ain't no circumstance save you, baby, now. When you're in a trance, what we do under the influence of love. Yeah. Hush now, baby, don't cry. To make it right, we have to see both sides. And the day. En ook dit nummer is door hemzelf uh, eh, geschreven. En Tessa Niles, Katie Kissoon, <laughs> hey, die kennen we nog hè. En Carol Kenyon, zij hadden de backing vocals in Under the Influence of Love. Had ik al gezegd, welkom bij deze uitzending van Muziek hier Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Ik dacht het niet hè. Nou, bij deze dan. Brian Adams, Tonight We Have. We'll save ourselves a bottle. California red. we are drinking on a Tuesday. Let it go straight to our heads. And we'll eat from good china. And make love on linen sheets. Just like there's no tomorrow. No surrender, no be in love forever. And it was easy to believe. Well, you and I, we had our moments, our devils and our doubts. But the time we spent together, yeah, we got a man. prachtig nummer van Brian Adams. Tonight we have the stars. Dat was uh, redelijk nieuw. sometimes wish she died in bed rather than face the day kan me niet ontgaan dat eh, het hoesje een beetje een eh, aanklacht is. Pele, zo heet deze formatie, en The Sports of Kings, zo heet de cd. En op die eh, cd, op het hoesje, daar staat een foto van een afgeschoten hert en een gans. Met een geweer erbij, een jachthoorn erbij, eh, een groot eh, mes erbij. Echt zo'n beetje zo van, ja, dat is nou de sport van de koningen. Beesten afschieten, maar dat kunnen wij dus ook. Dat is een beetje wat eh, Pele wil zeggen met deze cd. Althans, met de foto op die cd. De formatie Clouseau. En zij hebben heimwee. <laughs> Misschien wel naar Nederland. Op mijn rug in het zand lig ik uren te staren. Naar een ster in de nacht in de koude woestijn. Dit heb ik hier nog nooit ervaren. Maar ik voel zo'n drang om bij je te zijn. Dat opgaan in het avontuur, die stalen kist die ik bestuur. Het is overweldigend en stoer. Maar opeens ligt er heimwee op de loer. Ik zou liever is een sprong in het duister. Elke stap die ik zet is geïmproviseerd. Ik heb naar niemand ooit geluisterd. En ben altijd wel ergens een zwerver geweest. Maar hier ver weg En ik dan geen echte zwerver meer? Ik zou liever bij je zijn, veel liever bij je zijn. Vroeger zat ik anders in. vijf dames die luisteren naar de naam The Sisters of Glory. Thelma Houston, Cece Peniston, Phoebe Snow, Lewis Walden en Albertina Walker. Good News in Hard Times, zo heet deze cd. En het klinkt allemaal een beetje gospelachtig. Rough Side of the Mountain. Oh Lord, I'm surprised. through this barren land. But as I go from day to day, I can hear my Savior say, Trust me, child, I'll hold you. deze Sisters of Glory. Die bewijzen wel dat eh, ja, gospel music niet echt altijd heel erg flauw hoeft te zijn. Hè? I'm coming up, the Sisters of Glory. Good news in hard times. Moet u zich eens voorstellen. U staat in een hele grote zaal. Laten we zeggen ahoy stikdonker. Er komt een band op het podium en die begint op deze manier. dan weet ik zeker dat hij gewoon kippenvel krijgt. Zeker als je dan een eh, fan bent van de formatie Fragment, The Dream of Orchid. Zo heet deze cd. Het eerste nummer van die cd is Back to Basic. het einde is een beetje minder, uh, minder spectaculair als het begin van Back to Basic. En dit zijn, noem het maar een beetje, Keltische klanken. The Gift of Love van Sissel. Go to the land with the heaven aglow. Go to the home of the charm and the snow. Lead your dream by the heaven. of Plenty, The Redemption Center, de Big, eh, nee, The Boy Who Spent His Skin. Een heel vreemd liedje eigenlijk, hè? En dit, dit is Sandra. U heeft het misschien al in vele uitvoeringen gehoord, maar dit is toch wel de meest leuke, althans naar mijn mening. Misschien herkent u het al een beetje hoor. Nights in White Satin. Nights in White Satin. jarig, hij werd acht jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vlieger, en die heeft hij ook gehad. Maar zijn bal, zijn fiets, zijn trainen, nee daar keek hij niet naar op. Want zijn vlieger was hem alles, alleen wist ik niet waarom. vader, ga je mee? De wind die is nu gunstig, dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand de vlieger, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen sprak mijn zoontje lief. kunnen Tot zij Een brief. Voor mijn moeder. Die hoog, die hoog in de hemel is. En deze brief, die bind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt. Ja, zij, zij die ik samen met eh, Lee Towers? Of eh, is het nou net andersom? Is het eh, Lee Towers samen met André Hazes? Nou, hij hakt er nogal in wat betreft het stoppen. De Vlieger, een van de bekendste nummers denk ik wel van die André Hazes. Tel Shazar. Falling is a form of flying. How can you just close your eyes in the face of adversity? How can you go on telling yourself lies? It seems such perversity. I was hoping we'd all reach the stage where suddenly not anything goes. Not so much a point of age, but just having some sense, I suppose. How come you look so good? You only know half of what you should. If I were you, I would consider crying. Does he stand you upon your head and tell you falling is just a form? Yeah, falling is just a form of flying. Oh, wow. does the picture seem more complete when you leave out the shocking bits? Does the paint end up in the backs? with all the rest of what never fits. I'm just wondering how wonders decide. Proper time to leave these things to fate. Is the power with you or your God? Does he locate the pain or just alleviate? How come you look so good? You only know half of what you should. If I were you, I would consider crying. Does your guru take you to your head and tell you falling is just a form. Yeah, falling is just a form of flying. Oh, Hang on a second, don't go away. I think he comes now. That's him. With a purple hat with the stars on it. He's licking his lips. conversation on the stairs. It doesn't matter what language they speak, what they say hurts and nobody cares. This kind of thing happens about twice a week. Just when the seams are evenly placed, whispers come down like beads of doubt. Your friend with the answers, he's totally spaced. This must be what your ex was talking about. How come you look so good? You only know half of what you should. If I were you, I would consider crying. take you to bed? Does he stand you upon your head and tell you falling is just a form? Yeah, falling is just a form of flying. Have you ever asked him what happens when you fall behind? Don't tell me, I know he says it's all a state of mind. Ja, vallen is eh, zelfs een eh, vorm van vliegen, maar ik vind het neerkomen altijd zo vervelend. Hè? Nederlandse formatie Nick en Simon. Het leven van een ander. Ze weet niet wat te doen. Alles wat ze wil is haar aangeling. Ze hunkert naar de roem ze wil haar honger stillen, dus eet. Megan Simon een formatie die eh, nogal eh, succesvol is eh, de laatste jaren hier in Nederland. Hè? Toch? Blackwater Blues, B.B. King. It rained five days The skies turned black as night